Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een beruchte hackersgroep is voorlopig uitgeschakeld. Op de website van Lockbit, zo heet de groep, staan allemaal logo's van politiediensten... met een tekst waarin staat dat de site is overgenomen door de politie. Of er mensen zijn opgepakt is niet duidelijk, zegt verslaggever Joost Schellevis. Op die website wordt eh, gesuggereerd dat vanmiddag om half één Nederlandse tijd daar meer bekend over wordt. Eh, dus eigenlijk het enige wat we nu echt zeker weten... is dat ze toegang hebben gekregen tot de website van die organisatie... die, die hackersorganisatie, en hem uit de lucht hebben gehaald. Lockbit zat vorig jaar achter aanvallen op tientallen bedrijven in ons land... en ook namens de voetbalbond KNVB te grazen. Die maakte uiteindelijk losgeld over naar de hackers. Hoeveel, dat weten we niet. Kinderopvangorganisaties mogen mensen blijven inzetten die nog in opleiding zijn. Demissionair minister Van Gennep wil een tijdelijke regeling verlengen. Normaal gesproken mag in de kinderopvang maximaal één op de drie medewerkers op een groep nog geen diploma hebben. De minister laat die eis los vanwege personeelstekorten in de kinderopvang. En een moordcomplot tegen president Moïse van Haiti is mogelijk opgezet door zijn eigen vrouw. In 2021 vielen tientallen gewapende mannen het huis van Moïse en zijn vrouw binnen. De president werd doodgeschoten en zijn vrouw raakte gewond. Volgens persbureau AP zeggen aanklagers op Haiti dat zij er zelf achter zat... omdat ze zelf president wilde worden. Dat lukte niet, ze werd opgepakt en is aangeklaagd. Inwoners van het plaatsje Grindavik in IJsland mogen weer naar huis. Eind vorig jaar werd het hele dorp ontruimd... omdat een vulkaan in de buurt flink aan het rommelen was... Uiteindelijk waren er meerdere uitbarstingen. Ruben woont met zijn vriendin in Grindavik en volgde het via webcambeelden, zei hij eerder. Ik zit toevallig nu rechtstreeks te kijken en wat ik kan zien is dat het lijkt dat het een beetje het afnemen is. Maar dat is heel moeilijk te zeggen. Het kan zomaar zijn dat het weer toeneemt, zomaar. Eh, dus er is een kans dat ons huis eh, eventueel ondergaat, ja. De meeste huizen zijn gespaard gebleven. Drie zijn er in de as gelegd. De politie van Grindavik zegt dat inwoners weer terug mogen... maar dat het wel op eigen risico is. Het weer nog vanochtend droog met wolken, maar ook af en toe zon. Vanmiddag trekt het verder dicht zijn er vooral in het westen ook buien. Het wordt vandaag 10 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB Verkeersinformatie. Een kapotte vrachtwagen veroorzaakt file op de A4 richting Amsterdam vanuit Den Haag. Tussen Hoogmade en knooppunt Burgerveen 10 minuten file rijden.